Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer 137.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Het gaat daarbij ook deels om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 jaar kozen vaker hoger opgeleiden voor iets anders. 15 actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport gaan samenwerken. Op die manier hopen ze meer invloed uit te kunnen oefenen. Hun belangrijkste doel is om alle laagvliegroutes van tafel te krijgen... voordat Lelystad Airport opengaat. Vliegtuigen moeten er relatief laag blijven vliegen... om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg te zitten. Er bestaat al lange tijd veel verzet tegen de plannen voor het vliegveld in Lelystad. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro extra uit... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken... Het meeste geld gaat naar opleidingen, omscholing en stageplekken. Ook komen er regionale actieplannen en een landelijke campagne om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard die al was uitgetrokken voor de verpleeghuizen. Als er niets gebeurt is er over vier jaar een tekort van 125.000 mensen in de zorg. Het kabinet hoopt met de maatregelen het tekort juist weg te krijgen. De openbaar aanklager in Florida gaat de doodstraf eisen tegen de student... die vorige maand 17 mensen doodschoot op een middelbare school. De dader van 19 is een oud-leerling. Hij is aangeklaagd voor 17 gevallen van moord en 17 pogingen tot moord. Mocht hij niet worden veroordeeld tot de doodstraf... dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Het weer dan nog, bijna overal droog. Vannacht klaart het op en kan het lokaal mistig of glad zijn. Morgen overdag droog en vooral smiddag zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden.